Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Jeugdzorg heeft steeds meer moeite om kinderen te helpen. Het lukt volgens RTL Nieuws 10 van de 14 jeugdbeschermingsorganisaties op dit moment niet om alle kwetsbare kinderen te helpen als ze uit huis zijn geplaatst. Een kind krijgt een jeugdbeschermer als het thuis niet goed gaat, maar door grote personeelstekorten kan dit lang duren. De gemiddelde wachttijd loopt bijvoorbeeld in Rotterdam op tot 60 dagen, terwijl de regel is dat er na 5 dagen een jeugdbeschermer wordt toegewezen. In een café in Zuid-Afrika Zuid-Afrika zijn minstens 17 mensen overleden. De lichamen werden vannacht gevonden op tafels, stoelen en op de grond. Hoe ze precies zijn overleden is nog niet duidelijk. De politie houdt rekening met verdrukking, vertelt correspondent Ellis van Gelder. Het zou gaan om een, eh, een pennen-neer-evenement. Uh, eh, pennen-neer, want er zijn hier net tentamens geweest. Eh, dus er zouden heel erg veel jongeren naar die club zijn gekomen... om, om het einde van hun tentamens te vieren. Dus dat is een van de dingen waar ze naar gaan kijken. andere mensen zeggen ook, maar dat is een beetje speculeren eh, dat er misschien sprake zou zijn van vergiftiging. Er zijn ook meerdere mensen gewond geraakt. Op het Britse festival Glastonbury hebben meerdere artiesten zich uitgesproken over de abortusuitspraak van het Amerikaans Hoge Rechtshof. Onder meer Billie Eilish spreekt van een donkere dag. En ook zangeres Olivia Rodrigo had samen met Lily Allen een speciale boodschap voor de rechters. Ik wilde to dedicate song to the five members of Supreme Court. Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Amy Colin Barrett, and Brett Kavanaugh. We hate you. Vrijdag werd bekend dat het landelijke recht op abortus in Amerika wordt geschrapt. En dat betekent dat staten zelf mogen kiezen of ze abortus toestaan of niet. Waarschijnlijk komt de helft van de staten met een abortusverbod of strengere regels. Binnen vijf staten is abortus per direct verboden. Het weer, af en toe zijn er wat buien vandaag, vooral in het noorden en oosten. In het westen schijnt de zon, het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht wat onweer, morgen blijft het droog en 20 tot 24 graden.